Als vajevon die niks meer zijn en toch geen zin heeft doet te leen. Als boomland al meeuwen vliegen en dunne kappen mijn uit bedreigen. Den blijft alleen der herinnering, den reizen we soms terug. Soms duurt een eeuwigheid, soms veut de vlug, veut de vlug, veut de vlug. when three words fail and can't be said, and all around is cold and dead. The tide is low, the seagulls high, a lonely beach and a dark blue sky. May memories bring us back again, bring back again on our minds what we've been looking for So hard to find Hard to find Hard to find As viable die niks meer zijn En toch gaan in het toe te leggen als bovenland, al meeuwen vleien en dunne koppen mijn uit bedraaien. Den blift alleen der innering, den rasen we zon terug. Soms duurt een eeuwigheid, soms veel te vlug vlug, hard to find, vlug, hard to find. Het geluk ligt soms wel aan dichtbij, de ik dat er is. En in mijn eigen wiezenheid, de griep ik altijd. Maar er is een tijd van komen. En ook een tijd van komen. En alles wat doet tussen ligt.